In 2013 ontruimde de politie in totaal ruim 1500 hennepkwekerijen in het randstedelijk gebied. Tegen gemiddeld 1300 in de jaren daarvoor. Stedin schrijft het succes toe aan een betere samenwerking tussen justitie, politie en de gemeente. En bovendien weten burgers beter waar ze op moeten letten, waardoor er meer tips over plantages bij de politie binnenkwamen, zegt Stedin. De wereldeconomie trekt dit jaar fors aan, voorspelt de Wereldbank in een rapport over de verwachtingen voor de internationale economie. De bank gaat uit van een wereldwijde groei van 3,2 tegen ongeveer 2,4 in het afgelopen jaar. De groei is voor een groot deel toe te schrijven aan de meer ontwikkelde landen. In de komende jaren stabiliseert de economische groei zich op een niveau van rond de 3,5 zo verwacht de Wereldbank. Een hulpverlener van het Evangelisch Begeleidingscentrum in het Harde wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van twee jonge vrouwelijke cliënten. Dat meldt Dagblad de Stentor misbruik zou in 2009 zijn begonnen en de vrouwen hebben eind 2012 aangifte gedaan. De man van 48 is vorig jaar februari aangehouden, maar de zedenzaak is uit de publiciteit gehouden. Zijn strafzaak dient eind deze maand voor de rechtbank in Arnhem. Op een school in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een jongen van 12 met een geweer op twee medeleerlingen geschoten. De slachtoffers, een jongen en een meisje van 12 en 13, liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De 12-jarige verdachte haalde voor het begin van de les het wapen uit zijn muziekkoffer en schoot op de twee leerlingen. Een leraar zag het gebeuren en wist de jongen te overtuigen om zijn wapen neer te leggen.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 close my eyes. It's three in the afternoon. Then I, I realize that she's really gone for good. rock for everybody. All right, bitch. Everybody's take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 神，哈哈。 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM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 vertrouwd. En zonder jou tegenaan. wat moet ik nou? Zo zonder jou ben ik alleen.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 should die tonight. We should all die together. Raise a glass.